Van 10 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De VVD en GroenLinks in de Tweede Kamer willen dat Turkije wat extra's doet om de kou uit de lucht te halen na de kritiek op Nederland. Op een website van de Turkse regering staat dat het Nederlandse integratiebeleid agressief en racistisch is. Gisteravond sprak minister Koenders erover met zijn Turkse ambtgenoot. In dat gesprek nam Turkije volgens Koenders wat van de kritiek terug. Maar volgens GroenLinks-leider Van Ooyek en VVD-Kamerlid Ten Broeke zou het goed zijn als nu ook de Turkse website wordt aangepast. Pas dan is er volgens de Kamer echt pas sprake van een terugtrekkende beweging. Er is succes geboekt met een experimenteel vaccin tegen ebola. De Verenigde Staten hebben twintig gezonde proefpersonen het middel toegediend gekregen. En bij al die proefpersonen werden antilichamen aangemaakt. En dat kan erop wijzen dat het middel effectief is. Ook had geen van de testers last van heftige bijwerkingen. Volgend jaar wordt de energie voor huishoudens goedkoper. En dat komt doordat de transportkosten van gas en elektriciteit omlaag gaan. Huishoudens zijn daardoor volgend jaar gemiddeld 25 euro minder kwijt aan vaste kosten op de energierekening. Of de energienota onder de streep lager uitvalt is niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van de contracten die consumenten met hun energieleverancier afsluiten. Gemeente de Friese Meren en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kunnen het niet eens worden over het aantal asielzoekers dat naar het dorp Reis moet komen. Dat bleek volgens de Leeuwarden Courant gisteren tijdens een raadscommissievergadering van de gemeente. Het COA wil minimaal 400 vluchtelingen huisvesten. De gemeente wil niet meer dan 250 asielzoekers opvangen. In Reis wonen zo'n 160 mensen. Het weer, het is bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Tegen de avond klaart het op en dan wordt het droog. Het is waterkoud, 7 tot 12 graden. Vanaf morgen is het droger en zonniger. Dan wordt het 4 graden in Groningen en 13 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, de langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Kerkdriel 3 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch voor Oude Rijn 10 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. En bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. A6 Lelystad-Muiden voor Almere Haven 3 kilometer. Na een ongeluk zijn de rijstroken weer open. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bottenverdorp 3 A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 3 kilometer. Richting Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland bij Moordrecht 5. Richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6.